Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Starters hebben vorig jaar vaker een huis gekocht. Blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster dat dat allemaal bijhoudt. Toch kan de vlag nog niet uit. Voor starters blijft het sowieso wel moeilijk hoor. Want de prijs is tegen wel heel hard, harder dan het inkomen van starters. Maar je ziet wel dat ze meer gekocht hebben. Dus dat is dan het lichtpuntje. Rijke beleggers en investeerders kochten in 2021 minder panden op. Waarschijnlijk vanwege een nieuwe maatregel. Huizenkopers die niet zelf in hun nieuwe huis gaan wonen... moeten meer belasting betalen over de aankoopprijs. Op een Blackberry die bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden... zijn schokkende foto's gevonden van een vrouw. Volgens het parool is op die foto's een naakte vrouw te zien. Die was vastgebonden aan een stoel en die was gemarteld. De politie denkt dat het om Naima Jilal gaat, die in 2019 vermist raakte. Zij speelde een grote rol in de drugswereld. De politie heeft ontdekt dat de foto's zijn gemaakt in oktober 2019, kort nadat zij verdween op de vliegbasis in Leeuwarden zijn gisteravond twee militairen zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. en zegt alleen dat het om een ongeluk met een voertuig op de grond gaat. De twee militairen liggen in het ziekenhuis. De Amerikaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de film Rust en van de set waarop Alec Baldwin te zien is met een pistool. De acteur schoot tijdens de opnames een cameravrouw dood. Hij zegt zelf dat hij niet wist dat er kogels in het geweer zaten. Een agent heeft Baldwin op de set gefilmd met zijn bodycam. Het is niet heel goed verstaanbaar. Oké, ja. Nou, ik was degene met het pistool in de scène, zegt hij. En het weer nog af en toe wolken en af en toe een buitje. Maar er is ook ruimte voor de zon bij graad of 13. Morgen op Koningsdag is het droog. Er is dan ook meer zon en het is iets zachter. 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. have Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.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 Show me a little bit dancing. A little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little of dance. Oh, no. Show me a little of dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find at the night.